9 Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat de politie een seintje geven als iemand zich bij de Mali meldt die veroordeeld is, maar zijn straf nog niet heeft uitgezeten of die nog een hoge boete heeft uitstaan. Als een veroordeelde bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt, gaat er automatisch een bericht naar de politie. Daarvoor worden databestanden van onder meer het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie en de gemeente Amsterdam aan elkaar gekoppeld. Er zijn in Nederland zo'n 60.000 mensen die zich aan hun veroordeling onttrekken. De Hongaarse premier Orbán moet zo snel mogelijk de campagne tegen de EU stoppen. Dat zegt de fractievoorzitter van de Europese christendemocratische EVP, Manfred Weber. Overal in Budapest hangen posters met de afbeelding van commissievoorzitter Juncker... waarop het beleid van de EU wordt aangeklaagd. Orbán en zijn partij Fidesz zitten ook in de fractie van de EVP... maar partijen uit andere EU-landen willen Fidesz uit de fractie zetten. Weber beschouwt zijn oproep aan Orbán als een laatste waarschuwing... voor Fidesz uit de partij wordt gezet. In Algerije zijn opnieuw duizenden betogers de straat op gegaan. Er zijn protesten in verschillende steden, onder meer in het centrum van de hoofdstad Algiers, waar een grote politiemacht werd ingezet. De demonstranten eisen het aftreden van president Bouteflika, die in april voor de vierde keer herkozen wil worden. Zijn tegenstanders zeggen dat de 82-jarige president na zijn beroerte niet meer in staat is het land te leiden. Ondernemer en internetbekendheid Kylie Jenner is de jongste miljardair ter wereld. Volgens zakenblad Forbes heeft de 21-jarige met haar make-up imperium meer dan een miljard dollar verdiend. Jenner is bijzonder succesvol op internet. Daar vertelt ze haar 175 miljoen volgers over de nieuwste schoonheidsproducten. Jenner, halfzus van de Kardashian-zussen, volgt Mark Zuckerberg op als jongste miljardair. De topman van Facebook was 33 toen hij zijn eerste miljard kon bijschrijven.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 www.zfmzandvoort.nl attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh dear diary, it's happening again. Happening again. All that energy. Can't another good boy keep it this thorough. Zandvoort, op 106.9 FM. is het ritme van de winter.